Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de vliegramp gisteravond in Cuba alle inzittenden om het leven gekomen. Volgens staatsmedia liggen drie slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis. De overige 110 mensen aan boord hebben de crash niet overleefd. In het vliegtuig zaten volgens de autoriteiten vijf buitenlanders... maar hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt nog uit of er Nederlanders aan boord waren. In de stad Bandaka in Congo zijn drie nieuwe gevallen van ebola geconstateerd. De besmettelijke ziekte was eerder al bij één inwoner van de stad aangetroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde toen al dat het moeilijk zou worden om verdere verspreiding van de dodelijke ziekte tegen te gaan. Door de stad Bandaka met meer dan een miljoen inwoners lopen belangrijke wegen naar andere steden van het land. De ebola-uitbraak in Congo heeft sinds vorige maand naar schatting aan 25 mensen het leven gekost. De coalitie van de Sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr is zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar van de Iraakse parlementsverkiezingen, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Zijn coalitie heeft 54 van de 328 parlementszetels behaald. Sadr kan zelf geen premier worden omdat hij niet verkiesbaar was, wel krijgt hij waarschijnlijk een belangrijke rol in de onderhandelingen voor een regering in Irak. Het Amerikaanse bedrijf ConocoPhillips moet zijn beslagen op olieproducten en voorraden op Bonaire en Curaçao deels opheffen. De claim die het bedrijf legt op het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA brengt de brandstof- en elektriciteitsvoorziening op de eilanden in gevaar, oordeelt de rechter. Die besloot verder dat de PDVSA de levering van olie moet hervatten bedrijf exploiteert op Curaçao de Isla-raffinaderij.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 No one will doubt that you're an angel. So what went this time? Heard nobody did no crime. What's with the you? Puedo todo voy para Mayarín. voy para Mayarí De Alto cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí De Alto cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Miami.